De politiekorpsen moeten op termijn 190 miljoen euro per jaar besparen... door efficiënter te werken en een deel van het eigen vermogen in te zetten... Vandaag overhandigden vier burgemeesters uit de politieregio Brabant-Noord een petitie aan de Tweede Kamer. Ze zeggen dat de bezuinigingen desastreus zijn voor de politieinzet. Mogelijk worden politieloketten gesloten en zijn er minder agenten beschikbaar voor grote evenementen. De DSB-curatoren zijn nu toch bereid om te praten met gedupeerde huizenbezitters en spaarders. Maar ze willen geen collectieve regeling. Daarvoor vinden ze de verschillen tussen de gedupeerde DSB-klanten te groot. De curatoren zullen alleen zaken behandelen van mensen met grote betalingsproblemen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg van de curatoren met zes stichtingen die opkomen voor gedupeerde DSB-klanten. Een van de bejaarden die vorige week in Laren verkeerd tegen de Mexicaanse griep werden ingeënt is gisteren overleden. Donderdag kregen elf bewoners van het verzorgingshuis Amaris Theodotion insuline in plaats van het Mexicaanse griepvaccin. De bewoners werden uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis gehouden. Tien van hen mochten na korte tijd weer naar het verzorgingshuis in Laren. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de bewoner is overleden door de verkeerde injectie. Litouwen, Polen en Oekraïne hebben een gezamenlijke militaire eenheid opgericht. Dat is bekendgemaakt in Brussel in de marge van een bijeenkomst van ministers van Defensie van de EU. De eenheid zal bestaan uit 2 tot 5000 militairen. Het hoofdkwartier komt in Polen. Litouwen en Polen zijn lid van de NAVO. Oekraïne wil zeer tegen de zin van Rusland ook lid worden van de NAVO en van de Europese Unie.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 A little girl alone and so shy. I have the with you. bad we get along. And then the flame of love died in your eyes. My heart was broken too when you said goodbye. I had the last waltz with you. nieuwe aflevering van Golden CFM. Vanuit, live vanuit de studio in de, eh, aan het Gasthuisplein. Hoek, eh, ja wat is het ook alweer... Eh, Hoek... Uh, Kruisstraat. Kruisstraat. schiet, schiet, schiet ineens er binnen. We hebben voor, voor u vanavond een, een speciale eh, eh, muziekkeuze gemaakt. Namelijk, eh, we hebben voor u nummers uit 1967 die in de top 30 van Engeland hebben gestaan. En we begonnen met Engelbert Humperdinck met The Last Waltz. Uiteraard dus uit 67 dan. Goedenavond trouwens. Ja, goedenavond Theo. Ja. Je ben je weer helemaal bij de mensen? Ja, ik ben weer bij de mensen. Alleen een beetje spierpijn heb ik. Ja, <laughs> kan het nou? Ja, dat weet ik ook niet. Op de daken gelopen. Op de daken gelopen vannacht. <laughs> <laughs> Goed. het ehm, volgende nummer dat wij voor u gaan eh, laten eh, horen is eh, Sandy Shaw. Puppet on a String. Uiteraard uit 67 dan. Laat me horen. If you're be sure. Scott McKenzie. Geboren op 10 januari 1939 in Jacksonville in Florida. Uiteraard dan ook een Amerikaanse zanger. Met eh, zijn grote hit San Francisco. En weer uit 67. God, wat raar. God. Ik kwam alleen maar 67 tegen Daan. Ja, joh. is ook een keer leuk. <laughs> Ja, ze is het anders, hè. Ik vond het wel een aardig item eigenlijk. Ehm, goed, uh, het volgende nummer wat wij voor u gaan eh, draaien is eh, een nummer van Frankie Vaughan. En Frankie Fawn is een Engelse zanger van traditionele toen de tijd popmuziek. En hij heeft zelfs twee titels. Hij is CBE en DL, of wel hij is geridderd door de Engelse koningin. En hij is bekend als Mr. Moon Knight naar een van zijn vroegste hits. Wij eh, spelen, tenminste wij draaien voor u, laat ik het zo zeggen. There Must Be A Way. En daarna een nummer van Procol Harum, A Wider Shade of Pale. There must be a way to help me forget that we're through. There must be a way to stop skies. How much I miss you. There must be a song that doesn't remind me of you. There must be a kiss to thrill me like yours used to do. I look for a way to be happy. Happy with somebody new. there must be a way, but I can't. that doesn't just go bij uh, Daan Lefferts en Joop van Es. Ja, altijd nog steeds. <laughs> ja. Herm natuurlijk. Engelse band uit eh, begin jaren 60. En die eh, wordt gezien als de voorbereiders voor het genre progressive rock. Ja, ik vraag me af of het inderdaad ook wel zo is. Want dit is toch geen progressive rock, laten we eerlijk zijn Daan. Nee, Toch? Nee, niet echt. Nee, niet echt. Ja, echt niet. Echt niet. <laughs> Goed, volgende nummer. Monkeys. En dat is dan een Amerikaanse popband uit die tijd. En ehm, voornamelijk bekend van de gelijknamige televisieshow. En die reeks verscheen op 12 september 1966 voor het eerst op de Amerikaanse televisie. En eh, de laatste aflevering op 19 augustus 1968. In Nederland was de serie in 66 bij de AFRO onder andere te zien. Wij hebben voor u meegenomen I'm a Believer. is only true in fairy tales and for someone else, but not for me. Our love was out to get me.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 Now I'm a believer. Not a trace. Look out in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. child I used to be. Engelse actrice, zangeres en entertainer Anita Harris. Geboren op 3 juni 1942.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 Ja, Daan, dat waren de Bee Gees eh, van oorsprong. Een eh, groep eh, gevormd rondom de broers, tweelingbroers Robin en Morris Gibb en hun oudere broer Barry Gibb. En, en men dacht altijd dat het stond voor de Brothers Gibb, maar dat is niet het geval. ze zijn namelijk door een DJ geïntroduceerd, Bill Gates. En daar stond BG voor, oftewel BG. En nog een keertje iets. Uh, men uh, is in de veronderstelling dat het een Australische groep is. Niks is minder waar. De heren zijn geboren op het eiland Man. Zijn dus eh, Engels, British moet ik eigenlijk zeggen. En zijn in 1958 naar Australië geëmigreerd. En dan zeggen wij, waarvan akte? Ja, natuurlijk. Tuurlijk. We gaan door met de Tremolo's. De Britse popgroep uit de jaren 60 en die was oorspronkelijk de begeleidingsband van Brian Paul.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 En dat was dan Petula Clark met eh, haar grote hit This Is My Song. Ook uiteraard uit 67. En ik heb het even voor u opgezocht, want ook Petula Clark is uh, geridderd in, eh, als CBE. En dat staat voor Commander in the Most Excellent Order of the British Empire. Maar er zijn ook nog wel eens mensen die hebben daar een beetje de, de gek mee gestoken. Want uh, bijvoorbeeld Idi Amin noemde zichzelf ook CBI. E. En dat stond dan van Conqueror of the British Empire. Oftewel overwinnaar van het Britse Rijk. Ja, wat u daarvan vindt eh, zal uh, niet interessant zijn. Maar hij noemde zich in ieder geval zo. We gaan door met een eh, groep die in de jaren 60... ehm het eigenlijk tijdens de Britse invasie in Amerika uh, goed naam hebben gemaakt. De mama's en de papa's. En eh, Dedicated to the One I Love was hun hit uit 67. you, my baby I know it's hard for you, my baby Because before you go to bed. een Britse soulband die actief was eh, van 67 tot, tot 70. En het was, eh, zoals het hier zo mooi op Wikipedia eh, genoemd wordt, um, the eh, multiracial group to have the first eh, multiracial group to have number one hit in the UK in the 60s. Oftewel een multiraciale groep. Want er zaten mensen uit eh, de Windies, oftewel West Indies, de Engelse eilanden voor de Amerikaanse kust. Een blanke Britse speler en iemand uit Sri Lanka. En dit was hun grootste hit Baby, Now That I Found You. Eh, nummer 1 hit in de UK Singles Chart en in Canada. En ook heel hoog eh, gescoord in de top 10 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. een andere hit was eh, Build Me Up Buttercup. Oké, Traffic. Traffic. En ook een, eh, een, een Engelse rockband, eh, gevormd in 1967 met eh, Steve Winwood, toen hij de Spencer Davis groep verliet. En dat is natuurlijk niet de eerste de beste. Voor u hebben wij meegenomen Hole in My Shoe. was looking at me from a bubblegum tree. And all that I knew was the hole in my shoe, which was letting in water. Letting in water. I walked through a field that just wasn't real with 100 tin soldiers which stood at my shoulder. And all that I knew was the hole in my shoe which was letting in water. Letting and suddenly woke, and the dew on the grass had soaked through my coat.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 Cardona. Flauw idee. Nee. Nou, ze is in ieder geval beter bekend onder de artiestnaam Vicky Carr. En dat is een Amerikaanse zangeres die in El Paso 1941 eh, geboren is. En zij heeft eh, een heleboel eh, genres, in een heleboel genres is actief geweest. Onder andere jazz, pop en the country. Maar haar grootste successen hadden ze uit het Spaanstalige gedeelte van Amerika. En daar was dit een hit van. Alhoewel dit toch in het, in, het eh, Engels was. Het is van het album It Must Be Him. Het nummer heette ook zo. het eh, album heeft eh, in de Billboard Charts nummer 12 gehaald. En ook in de UK, oftewel het Britse Rijk, nummer 12 schiet alweer aardig en top. We gaan in ieder geval dit nummer nog even draaien.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 Een Britse zanger uit eh, geboren 1943 in Londen. Is Wij gaan afscheid Ja, is het alweer zover daar? Ja, het is oh, weer oh, zover. Oh, oh, oh, wat gaat het toch allemaal weer hard, ongelooflijk. We draaien in ieder geval voor u nog eventjes eh, een, eh, nummer van The Move. Een van de grote superbands uit Engeland. Die helaas in Amerika geen hits hebben gehad. En dit is in ieder geval I Can Hear The Grass Grow. Namens Daan Leverts en mijzelf Joop van Nes. Graag tot de volgende keer over twee weken weer bij een nieuwe aflevering van Golden CFM.